uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Het aantal gevallen van CEO-fraude is flink toegenomen... blijkt uit cijfers van de fraudehelpdesk die zijn opgevraagd door de NOS. Bij CEO-fraude doen criminelen zich via de mail voor als topmanager binnen een bedrijf. Ze proberen grote bedragen binnen te halen bij de persoon die verantwoordelijk is voor de betalingen. Op die manier hebben criminelen dit jaar al ruim 2,5 miljoen euro verdiend... Twee jaar geleden was dat over een heel jaar nog maar 650.000 euro. Volgens de fraude helpdesk zijn de bedragen waarschijnlijk maar het topje van de ijsberg. Het aantal mensen dat kanker krijgt blijft wereldwijd groeien. Volgens de nieuwste schatting van het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek... krijgen dit jaar wereldwijd 18 miljoen mensen kanker. Bijna 10 miljoen mensen zullen aan de ziekte overlijden. Volgens de onderzoekers heeft de toename van het aantal kankergevallen... te maken met de groei van de wereldbevolking... En ook het feit dat mensen steeds ouder worden. De meest voorkomende types zijn longkanker, borstkanker en darmkanker. De enige twee Nederlandse bedrijven die kunstgrasvelden recyclen... sjoemelen met de regels, meldt tv-programma Zembla op basis van eigen onderzoek. Ze slaan de opgehaalde kunstgrasmatten soms lang op... op plekken waar dat niet mag en het bodemvervuiling veroorzaakt. Van recyclen komt dus maar weinig terecht... terwijl gemeenten hiervoor duizenden euro's per grasmat aan de bedrijven betalen. Staatssecretaris Harbers wil niet zeggen waarom hij op het laatste moment alsnog besloot dat de Armeense kinderen Lily en Howick in Nederland mogen blijven. Hij zegt dat het zijn eigen beslissing was na alle feiten te hebben afgewogen. Verder wil Harbers er niet veel over kwijt omdat het volgens hem om een individuele zaak gaat. De staatssecretaris herhaalde dat de zaak van Lily en Howick niet leidt tot een verruiming van het kinderpardon, zoals veel oppositiepartijen in de Tweede Kamer willen.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 word to your mother.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 I said, hey Joe, you better lay low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 never grow planet Earth in an opera house, but I'm a lion and I ain't scared of no mouse.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 situation. I just need contemplation. Oh.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 você sabe. gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep immense dina var 日々です大な日々 我看的。